Zeven mensen zijn aangehouden. De politie onderzoekt of de wapenvondst iets te maken heeft met de golf van liquidaties in de Amsterdamse onderwereld de afgelopen tijd. In Hongkong is de politie begonnen met het afbreken van het belangrijkste kamp van betogers die meer democratie eisen. Het gaat om barricades in het zakendistrict van de stad. Ontruiming verloopt tot nu toe rustig. Een rechter heeft bepaald dat het kamp mag worden opgebroken omdat het verkeer erdoor wordt gehinderd. Veel scholen en ouders kennen de nieuwe regels voor passend onderwijs nog niet goed. Dat blijkt uit een inventarisatie van de NOS. Ouders van kinderen met een beperking weten bijvoorbeeld niet welke rechten en plichten ze hebben. Scholen weigeren soms te snel gehandicapte of autistische kinderen. En die onduidelijkheid leidt geregeld tot conflicten. Europese landen moeten één lijn trekken in het exporteren van wapens, vinden PvdA en D66. Nu komt het nog voor dat het ene land geen wapens wil verkopen en dat een ander land dat dan wel doet. De twee fracties pleiten voor een onafhankelijke Europese wapenexportautoriteit die kan oordelen over wel of niet leveren. Steeds meer melkkoeien worden geslacht omdat boeren minder geld krijgen voor melk. Het is vaak gunstiger om de koe te slachten dan haar te melken. De melkprijs is onder meer gedaald door de Russische sancties. Branchevereniging LTO maakt zich zorgen, ook omdat het melkquotum komend voorjaar vervalt. Er zal dan meer melk op de markt komen, waardoor de prijs nog verder onder druk komt te staan.